Maar uit onder meer de stad Misrata komen wel nog berichten over gevechten. Het Libische bewind kondigde vanmiddag aan onmiddellijk te stoppen met alle militaire acties tegen opstandelingen. Het staakt het vuren zou de burgers moeten beschermen. Internationaal is er sceptisch op die mededeling gereageerd. De Amerikaanse minister Clinton en de Britse premier Cameron willen geen woorden zien, maar daden. Premier Rutte liet zich in soortgelijke bewoordingen uit. Staatssecretaris Knapen heeft de definitieve lijst bekendgemaakt van landen die rechtstreeks ontwikkelingshulp krijgen van Nederland. Het was al bekend dat het er fors minder zouden worden en nu blijken 18 van de 33 landen af te vallen. Daaronder zijn Egypte, Georgië en ook Suriname. Knapen verwacht van ontwikkelingsorganisaties dat ze hun werk grotendeels richten op landen die op de lijst staan. De gehandicapte jongen Brandon, die in januari in het nieuws kwam doordat hij geregeld wordt vastgebonden, gaat verhuizen. In een andere zorginstelling, in Sliedrecht, kan hij een speciale behandeling krijgen waarbij het vastbinden niet meer nodig is. Die behandeling is niet mogelijk waar hij nu zit, in Serenlo in Ermelo. In Jemen is de noodtoestand afgekondigd. President Saleh besloot daartoe nadat eerder vandaag in de hoofdstad Sanaa zeker 25 en mogelijk 50 betogers werden doodgeschoten. Ze wilden na het vrijdaggebed aan een mars beginnen. Niet eerder hebben de protesten in Jemen op één dag zoveel levens geëist. De protesten tegen Saleh, die al 32 jaar aan de macht is, duren nu al weken. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima gaan naar het huwelijk van de Engelse prins William en Kate Middleton. Die trouwen op 29 april in Westminster Abbey in Londen. Of Willem-Alexander en Maxima na de huwelijksvoltrekking ook bij de receptie en het diner zijn is niet bekend. De dag na het huwelijk is het Koninginnedag. Dan het weer, vooral in het midden en zuiden van het land regen.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 En dat is eh, Hometown Glory van Adele. Komt-ie. Heerlijk nummer natuurlijk. Het is natuurlijk wel heel erg druk op de A1 en A9. Dat komt door werkzaamheden. En uh, veel plezier bij dit nummer. same way as I did. And missing out the cracks in the pavement and tutting my heel and strutting my feet. Is there anything I can do for you, dear? Is there anyone I could call? No, one, thank you, please, madame. I ain't lost, just wondering.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 Dat hij zonderlinge dingen had gedaan. Zomaar zonder reden was hij door het lint gegaan. Toen had hij al dat houtje touwtje niemand zag niemand, niemand, niemand zei en niemand voelde, niemand, niemand, niemand hoorde, niemand deed en niemand, niemand, niemand vond hem leuk. Niemand vroeg en niemand zag niemand, niemand, niemand zei en niemand voelde, niemand, niemand, niemand hoorde, niemand deed en niemand, niemand, niemand vond hem leuk. Niemand kon zijn wonderlijke zinnen ooit verstaan. En op het schoolplein sprak dus niemand hem ooit aan. Er werd om hem gelachen en hij werd vaak nagedaan. Voor de grap deed iemand toen zijn houtje touwtje aan. Niemand vroeg en niemand zag en niemand, niemand, niemand zei en niemand voelde. Niemand, niemand, niemand hoorde, niemand deed en niemand, niemand, niemand vond hem leuk. Niemand vroeg en niemand zag en niemand, niemand, niemand zei en niemand voelde. Niemand, niemand, niemand hoorde, niemand deed en niemand, niemand, niemand vond hem leuk. Wonderlijke zonderling, nooit opgeraapte wonderling, nooit gezien en nooit gehoord en nooit De vondeling was er klaar mee. Op een dag toen is hij voor de klas gaan staan. Zet de eerste radio op vol volume aan. Hij riep nog wat, maar dat was echt voor niemand te verstaan. En haalde iets onder zijn houtje, touwtje, jas vandaan. Niemand vroeg niemand zag en niemand, niemand, niemand zei. En niemand voelde, niemand, niemand, niemand hoorde niemand, niemand, niemand zei en niemand voelde Niemand, niemand, niemand hoorde Niemand deed en niemand, niemand, niemand vond het leuk Niemand voelde, niemand zei en niemand, niemand, niemand zei en niemand voelde Niemand, niemand, niemand hoorde Niemand deed en niemand, niemand, niemand vond het leuk Niemand voelde, niemand, niemand Ja, dat waren Jurk met, uh, dat was Jeroen Vakantiebrug met Dennis van de Veen, Jurk dus. Met niemand. Uh, je hoorde daarvoor hoorde Hometown Glory van Adele en David Ketten, en Katie en Mary met eh, Nothing Else Matter. En als het goed is gaan we nu luisteren naar een heerlijk nummertje van de Handsome Post. Dat is namelijk Dance the Wars Over. and sun. Rihanna met TMO. Daarvoor Rising Girl van Love Stone. Daarvoor Handsome Post met Dance, The War Is Over. Heerlijke nummertjes. Toch? Zeker, en dit is ook een heerlijk nummertje. Dus Tyra met Break Your Heart.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 Uh, daarvoor Adele met Rolling in the Deep en Tayo Cruise met Break Your Heart. En Niels, wat is het weer? Ja, vanavond en de komende nacht klaart het eh, geleidelijk op. Er is kans op nevel en mist en de temperatuur daalt. Bij een uh, meest matig noordelijke wind en naar waarde boven het vriespunt. Maar morgen is het prachtig lenteweer eh, met zoveel zonneschijn. Het eh, blijft droog en we er, <laughs> waait een zwak tot maar noordwestelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 9 graden zaterdagavond. En zondagnacht is het vrij helder. En bij een zwakke zuidwestelijke wind daalt de temperatuur opnieuw naar waarde rond het vriespunt. Eh, zondag zijn er de meeste enkele woldevelden, Ook flinke perioden met zon. Mhm. Het blijft droog en het waait wat en, op de zwakke zuidwestelijke wind. En de temperatuur stijgt tot eh, maximaal 11 graden. Dus ja, het nou, stijgt wel een beetje. Ja, dan is het morgen lekker weer hier. En waar zijn wij dan? In Londen. In Londen. Oh, oh, oh, oh. hopen dat het daar nog beter is. Ja, dat is vast wel beter. Alles is beter in Londen namelijk. Precies. <laughs> Gaan we nu luisteren naar een eh, heerlijk nummertje van uh, Rihanna. Namelijk. Echt was heel erg van houdt namelijk. S&M. <laughs> Ik bedoel het eigenlijk anders, maar goed. zal ik de rest van Jan Smit met Niemand zo trots als wij. Met zijn armen. Armen. Armen. Daarvoor Katy Perry met Fireworks. En eh, Rihanna met S&M. Lekker S&M. Ja. Je hebt ook de CNA. En de V&D. Ja, maar het is ook grappig vandaag. ja, ik ben heel grappig. En dan gaan we nu... Uh, nou, of wat voor vanavond, nieuws, Dat je het vast weet. Eh, ja. Ik ga echt niet mijn bed verlaten. Nee. Van mijn Moon 5. Ja? Het is namelijk Never Gonna Leave This Bed van Maroon 5.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 Heerlijk nummertje. Ja, ja, ja. Het, gewoon. ja eh, het is alweer bijna 7 uur. de tijd vliegt als het gezellig is, zeg ik altijd. Klopt. Maar het was helemaal niet gezellig, dus... Uh, <laughs> daarom, daarom duurde het zo lang. <laughs> ja, daarom duurde het zo lang. Haha. Nee, het was hartstikke gezellig. En, eh, ja, klopt. Helaas zie ik je nog het hele weekend. Klopt. Ik heb er zo... Ik heb zin in. Lekker op de boot naar Londen. wij gaan nu luisteren naar een heel mooi eh, nummer van YouTube zo. Ja. Weet je, vertel jij iets over YouTube, want jij weet er zo belachelijk veel van. Dat is ik weet veel van YouTube? Eh, ja. ik weet dat, dat het een eh, Ierse band is. En, dat ze goede muziek maken? Dat ze goede muziek maken. Ik ben er zelf geweest in Brussel. Een jaartje geleden. In de zomer? In de zomer. En dan zaten al die Belgen gaat hun dak te gaan. België. Yeah, you too, you too. Nee, die vonden, ja, ze vonden het wel leuk, maar eh, ze zaten allemaal op een gat. Dus dat vond ik wel een beetje raar. plezant, zeker. Ja. Zeer plezant. Je doet plezant, weet je. <laughs> Erg leuk, ja, gewoon, hè. Dus, eh, nou, wij gaan zo meteen lekker naar uh, eh, Londen. <laughs> Was, was Jan Vertongen er ook nog? Nee. Ik kan nog een hele leuke spreekhoor hoorde ik, laatst. Ja? Ja, over Feyenoorders. Maar dat is niet voor deze uitzending. Want we zijn van Ajax dus. Gaan we luisteren naar... Ja, wij gaan luisteren naar YouTube. Een hele mooie dag. Ja, ik hoop dus dat morgen ook een hele mooie dag is. Ja, want wij gaan naar Londen met z'n tweeën. Nou, met z'n tweeën, met z'n vieren, met mijn moeder en mijn zusje. En Karim. Lekker op eh, een weekendje weg. Een weekendje weg. Lekker naar Londen. Wij zeggen tot volgende week. En eh... Uh, En we maken er een fijn weekend van.